Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij een helikopter met vier inzittenden neer in een woonwijk tegen een huis. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond. De heli was rond twee uur lokale tijd opgestegen van John Wayne Airport. Een paar minuten later kwam hij anderhalve kilometer verderop neer in Newport Beach... zo'n 70 kilometer van Los Angeles. De Nederlandse aardoliemaatschappij zegt genoeg geld te hebben om gaswinningsschade te betalen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de NAM over 2017. Voor de komende vijf jaar wordt rekening gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan kosten in verband met aardbevingsschade. Bovendien heeft de NAM de beschikking over nog eens 4,3 miljard euro. De NAM wil met de cijfers vooral bij gedupeerden in Groningen eventuele onzekerheid wegnemen. De Eerste Kamer stemt pas over twee weken over de orgaandonorwet. De senatoren hebben nog veel vragen aan de initiatiefnemer, D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zo wil de partijen meer duidelijkheid over de positie van nabestaanden en de rol van artsen. Afgesproken is dat Dijkstra een brief stuurt en dat er volgende week verder wordt gedebatteerd. Een week later kan het dan worden gestemd. Spoorbeheerder ProRail krijgt 43 miljoen euro om op meer trajecten spoorboekloos te gaan rijden. Het gaat om de trajecten Schiphol-Utrecht-Nijmegen en de lijn Breda-Eindhoven. Spoorboekloos rijden houdt in dat er elke 10 minuten een intercity gaat, wat volgens NS en ProRail meer capaciteit oplevert. Nu al wordt op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven spoorboekloos gereden. De dienstregeling van het traject Schiphol-Nijmegen moet eind 2021 zijn aangepast.